Volgens de Algemene Onderwijsbond laat de gemeente 1 vijfde van het geld dat het Rijk beschikbaar stelt onbenut. Dat is zo'n 300 miljoen euro. Scholen gaan om, daarom zelf investeren in achterstallig onderhoud... met geld dat is bedoeld voor onderhoud, voor onderwijs. De nummerus fixes voor de studie geneeskunde moet worden afgeschaft. Dat vindt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. De beperking van het aantal studenten werd in de jaren 60 ingevoerd... omdat er anders te veel artsen zouden zijn. Volgens de Raad is de situatie inmiddels heel anders... en er is juist een tekort aan bepaalde specialisten. Het aantal transportbedrijven dat failliet is gegaan is vorig jaar met 75% gestegen. Er gingen 155 bedrijven over de kop. Een op de drie transportbedrijven verwacht 2009 met verlies af te sluiten. Blijkt uit de enquête van Transport en Logistiek Nederland. De cijfers over vorig jaar zijn de slechtste sinds 1995. In Luik zijn opnieuw twee lichamen van onder het puin van het ingestorte appartementengebouw gehaald. Reddingswerkers vonden een man en een vrouw die samen in bed zijn omgekomen. De twee hebben nog zeker 12 uur geleefd en hebben zelfs nog zuurstof gekregen van reddingswerkers. Tot nu toe zijn 11 doden geborgen. Zeker twee mensen worden nog vermist. De oppositie in Jemen is kritisch over de uitkomst van de Jemen-top. De hulp die meer dan twintig landen hebben toegezegd aan Jemen... versterkt alleen maar de macht van de corrupte regering... zeggen de vijf grootste oppositiepartijen. Nederland geeft geen extra geld aan Jemen... maar gaat wel een werkgroep leiden die moet helpen de rechtsstaat op te bouwen. De finale van de strijd om de Afrika Cup gaat tussen titelverdediger Egypte en Ghana. Egypte versloeg Algerije met 4-0. Ghana won in de halve finale met 1-0 van Nigeria. De finale is zondag in de Angolese hoofdstad Luanda. Het weer in het westen, midden en zuiden regen.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 Ja luisteraars, eh, ik moet natuurlijk eh, welkom eten luisteraars in Peking. Dus dat is helemaal in China, maar ook uit het noorden van het land eh, volgens Tom. Uh, een van onze medepresentatoren heeft hier een vaste luisteraar in Dokken. Dokkum. Maar ik heb in ieder geval een vaste luisteraar in Leek en ook in Boertangen. Rien, Anneke, welkom in dit eh, programma. Fijn dat jullie weer via de computer eh, ons radioprogramma op deze zondagmorgen... en natuurlijk ook andere programma's kan ontvangen. Ja, luisteraars, eh, vanmorgen wakker worden in een witte wereld. Ja, fantastisch. weer mooi gezicht. En straks nu even luisteren naar uh, ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen. Deze keer geen duo-presentatie, maar gewoon alleen ja, mijn persoontje. Ik, heb, eh, ik ben in, in, mijn kast gedoken en ik vond het koud. Dus ik denk, nou, ik ga warmbloedige jazz uit Zuid-Amerika... Eh, deze twee uur de boventoon laten vloeien. En ik heb dan gekozen voor eh, Zara Van. Een fantastische zangeres met, een, met een, een, een stem als een kathedraal, werd wel eens gezegd. Ik heb haar, een oude cd van haar gevonden, Brazilian Romance... waar ze samen met... Milton Nascimento prachtige stukken muziek op heeft neergezet. Ook dit stuk, geschreven door eh, Milton, Love and Passion. In een duo, eh, duet, samen met eh, Milton Nascimento en Sarah Van. Luistert u maar. Love will always win when you gamble with make believe. Love will set a trap to catch the souls of those who dream. Love is just a child at play when sweet love breaks your heart. O oh, amor que mora na rua do coração tem uma vizinha de quarto, é a paixão. É bom saber nessa casa cuspir. A paixão é boca sedenta que quer tudo para si.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 Niet zo bekend is in, in Nederland. Maar ook een voortreffelijk pianiste en gitariste. Ze werd begeleid door Jerry Mulliken... die het arrangement van dit werk voor zijn rekening ehm, nam... En die werden weer begeleid door Charlie Ernst op die piano... Leo Traverso op de bas, Peter Grant op de drums... en Norberto Goldberg percussion. Ja, ik begon het programma eigenlijk met eh, Sarah Van... en die zong muziek van Milton Nascimento. Ik heb nog zo'n prachtig stuk eh, uitgekozen... en ik denk dat dat eh, de luisteraars echt wel zal bevallen. Nothing will be as it was. Sarah Vaughan. Ja, een prachtige ballad eh, gecomponeerd door eh, Jane Dudok. Die, die het, eh, deze prachtige ballad natuurlijk ook zong. En ze werd op voortreffelijke wijze begeleid door Jerry Mulliken die het arrangement schreef. Voortreffelijke muziek. En we zijn alweer dik een half uur onderweg met ja, toch een beetje Latijnse klanken... in deze witte wereld waar ik nu op het plein naar uitkijk vanuit Studio Live. Ja, luisteraars. en dan moet je af en toe toch ook heel, heel wat anders eh, draaien. En eh, ik ben mee in mijn kast gedoken en ik kwam natuurlijk eh, Oscar Peterson kwam ik tegen, maar ook Louis Armstrong. Samen hebben ze een fantastische cd gemaakt en ik zal wat stukjes laten horen. Hier zo, Let's Fall in Love, Louis Armstrong en Oscar Peterson.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 be afraid of it, honey. Baba today, let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we cannot try to make a go of it. Oh, baby, we might have been meant for each other. To be or not to be let our hearts discover, sweet mama. Oh, baby, let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we're young. Let's fall in and music, the murmur of a morning breeze up there, the rattle of the milkman on the stair. Sure, that's music mighty fine music. The singing of a sparrow in the sky, the perking of the coffee pot right nearby. There's my favorite melody. my world is strong. I get me out of bed and sing this song. Bomba dee doo doo doo wah dee dee I hear music, mighty fine music. The murmur of the morning breeze up there, the rattle of the milkman on the stair. Sugarwood, there's music, mighty fine music. The singing of the sparrow sky, the perking of the coffee right nearby. There's my favorite melody. You, my angel, phoning me, cause I hear music. My God, if I music, and anytime I think my world is wrong, I get me out of bed and sing sing this song. the perking of the coffee right nearby. There's my favorite melody. You're my angel, song owning oh, oh, oh, me. I, ah, ah, ah, I hear your music, music. And anytime I think my world is wrong, I get me out of bed and sing song, this song. I hear music, mighty fine music. I hear music, mighty fine music. And anytime I hear, I hear music, I get me out of bed and sing, sing this song. I Hear Music. Ja, dat was natuurlijk Elephant Elvin Oscar Peters en Elvin Gerald samen. Ja, fantastische muziek. En natuurlijk heel, heel wat anders uh, wat ik het half uur daarvoor eh, gedraaid heb. Die Latijnse klanken. Ja, eh, Oscar Peters, een tof van mijn favorieten. Hij kon ook prachtige, prachtige... Sommige mensen vinden hem niet zo. Nou, ik vind hem fantastisch. Maar hij kan ook tegen het klassieke aanspelen. Hij heeft een eigen werk gemaakt. Luister u naar Love Ballad. Thank you. Love Ballad, een eigen werk van eh, Oscar Peterson. Oscar in Paris. En het was een live opname uit de Thel Playel. Ik heb, ben nog nooit in, dat, eh, in die muziektempel geweest. Maar als hij er speelde, dan moet dat ongetwijfeld goed geweest zijn. Tom, ja luisteraars, eh, ik uh, kondig het programma aan dus dat ik vandaag alleen zou zijn. Maar Tom die kon het toch niet mij alleen laten zitten. En, nou, het, je klonk zo eenzaam Hans. eenzaam maar niet alleen. <laughs> Tom, leuk dat je er bent. Leuk dat je aangeschoven bent. En eh, ik heb meteen een, eh, een cd op de draaitafel gelegd. Eh. ja, ik, wat heb je uitgezocht? Ik had voor afgelopen vrijdag een heel programma samengesteld. Maar door technische problemen kon dat niet doorgaan. Dus ik denk, nou, dan vanmorgen maar eventjes. ja, ik heb een hele mooie jazzbariton meegenomen... waar die Amerikanen toch kennelijk patent op lijken te hebben. Curtis Stikers songwriter, saxofonist en dus ook zanger. Hij maakte een naam in de popwereld, maar veroorloofde zich ook een uitstapje naar de jazz en met groot succes. Eh, de ballad die nu klaar ligt eh, werd geboren onder de naam Dreams of Yesterday en staat op zijn in september 2009 uitgekomen album Lost in Dreams. last night and outshone the sun, casting his bright white light of love down on everyone. But you lay sleeping, lost in dreams. The dreams of yesterday of a try. Offered your heart and lost it all in the blink of an eye. And now you hide and cry for love, the love of yesterday yesterday when all your dreams came true and chased the blues away and dried your eyes so sweetly. You hide your heart away and try to be gay playing your part and laughing as the years slip away. But in the night, you dream your dreams, dreams of yesterday.